Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De gemiddelde WOZ-waarde is dit jaar naar recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Gemeenten stellen jaarlijks de marktwaarde van huizen vast... en die was op 1 januari van dit jaar gemiddeld ruim 369.000 euro. 16 meer dan vorig jaar. recente daling van de huizenprijzen is niet meegenomen in de nieuwe cijfers... De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen. De gemiddelde waarde stijgt al sinds 2015. De politie in Kenia heeft zeker twee demonstranten doodgeschoten. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht omdat er traangas werd ingezet. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. Die zouden nodig zijn om schulden te betalen en banen te creëren. Maar voor veel Kenianen was het leven al te duur. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen. Vorige week kwamen bij protesten in het land al zes mensen om het leven. In Frankrijk heeft de zoektocht naar de vermiste e- Emile de afgelopen dag niets opgeleverd. Het jongetje van twee verdween zaterdag in de buurt van het huis van zijn opa en oma... in een gehucht in de Franse Alpen. De ochtend erop werd een grote zoekactie gestart, maar tot nu toe is er geen spoor van de jongen gevonden. Huizen en andere gebouwen in het gehucht zijn doorzocht en de 25 inwoners zijn ondervraagd. Het bergdorp was daarom eerst afgesloten. De komende dag wordt verder gezocht naar de vermiste peuter in Frankrijk. De BBC-presentator die wordt beschuldigd van het betalen van naaktfoto's van een minderjarige is Hugh Edwards... Sinds de Sun het nieuws naar buiten bracht... zijn er meerdere klachten gekomen over het gedrag van Hugh Edwards. Maar een eerste onderzoek door de Britse politie is gestaakt. Die zegt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het weer, vannacht opklaringen met in het westen en noorden nog enkele buien.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 Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Martini, eh. Zij loeft die Viri Ey, eh, schat, wat is de dealie? Ey, eh, ik geef je liefde, baby, start martini. Ey, eh, zij loeft die Viri. Ey, schat, wat is de dealie?